Visser met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank gaat de Europese schuldencrisis te lijf door staatsobligaties op te kopen. In de verklaring zegt bankpresident Trichet dat staatsleningen zullen worden opgekocht als dat nodig is om de markten tot rust te brengen. De bank zegt niet van welke landen obligaties zullen worden gekocht, maar aangenomen wordt dat het met name gaat om Spanje en Italië. Die landen staan onder druk doordat de rente op hun staatsleningen is opgelopen. Topkoper van de leningen moet de rente omlaag brengen en moet het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de Zuid-Europese landen terugbrengen. In de verklaring prijst Griekenland, Spanje en Italië voor hun aangescherpte bezuinigingsplannen. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten en zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Het geweld tegen de demonstranten noemde hij buiten proporties. Abdullah trekt uit protest de Saoedische ambassadeur uit Syrië terug. Hij waarschuwt dat Syrië ten onder zal gaan als het regime van Assad niet tot inkeer komt. Ondanks harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Vrijdag vielen daarbij opnieuw tientallen doden. In de Londense wijk Tottenham patrouilleren extra agenten om nieuwe rellen en plunderingen te voorkomen. Het is in de wijk opnieuw onrustig. Gisteravond braken er hevige rellen uit tijdens een betoging tegen de dood van een buurtgenoot. De man van 29 werd afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten. Zo'n 300 bewoners gooiden gisteravond met benzinebommen en staken twee politieauto's en een dubbeldekkerbus in brand. Ook werden winkels geplunderd. De Londense politie heeft tot nu toe 55 mensen opgepakt.